er was nog een optie om op de pauzeknop te drukken... maar dat is waarschijnlijk niet nodig, zegt verslaggever Roel Bolsius. Daar lijkt het eh, niet op. De cijfers ontwikkelen zich dusdanig goed... dat waarschijnlijk het eh, kabinet straks eh, bekend maakt dat de versoepelingen kunnen doorgaan. En vanaf woensdag zouden dan sportscholen en pretparken weer open gaan. Mag je ook als je boven de 27 bent weer met je team buiten sporten. En mag je je terras op van 6 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Het leger is er klaar voor. Militairen kunnen gaan meehelpen bij het vaccineren tegen corona. Ze hebben hun priktraining afgerond. Het is ook bijna zeker dat hun hulp nodig is bij het prikken zelf... maar vooral ook bij het vervoeren en beveiligen van coronavaccins. En over prikken gesproken, in Brazilië gooien ze nu ook het beroemde beeld van Christus in de strijd. Dat gigabeeld kijkt over de stad Rio de Janeiro uit. En nu wordt er met grote schijnwerpers de tekst Het vaccin redt op geprojecteerd. In Brazilië zijn tot nu toe meer dan 400.000 mensen gestorven aan corona. De organisatie achter de actie wil dat de overheid opschiet met vaccineren. En kom je uit Den Haag en heb je wapens waar je vanaf wil... dan kun je die tot en met zaterdag inleveren bij de politie... zonder dat je straf krijgt voor het bezit ervan. Verslaggever Vincent van Rijn somt op wat je daar mag droppen. Nou ja, wat je thuis maar hebt liggen. Denk aan messen, stiletto's, maar ook aan tasers, pepperspray of boksbeugels... Met alles zijn ze eigenlijk wel blij, want elke wapen van straat is er één. En daarom hebben ze hier op het bureau een grote gele kliko neergezet. Daar kunnen die wapens dan anoniem ingedaan worden. De politie vindt steeds vaker wapens bij minderjarigen... en hoopt het probleem zo wat te verkleinen. Vorig jaar waren er ook al inleveracties in onder meer Amsterdam en Rotterdam... en dat leverde honderden wapens op. Het weer. Af en toe zon vanmiddag, maar vooral veel buien. Kunnen ook een paar pittige bij zitten met hagel en onweer. Het wordt een graad of 14. Ook morgen een mix van zon en buien en 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door de werkzaamheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaden en Hoofddorp Zuid zo'n 10 minuten. Daardoor loopt het ook vast op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knopenburgerveen ook 10 minuten oponthoud.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 kunnen binnenkort kiezen voor een vaste, eenmalige vergoeding van 5.000 euro. Het instituut Mijnbouwschade Groningen komt met deze nieuwe aanpak... om relatief kleine schadegevallen snel te kunnen afhandelen. Het ziet er naar uit dat het kabinet de coronamaatregelen verder versoepelt. De bezetting in de ziekenhuizen is de laatste weken flink afgenomen. En dat was een voorwaarde voor een nieuwe stap. Later vandaag hakt het kabinet een knoop door. Een brand in Den Haag, waardoor vannacht zes woningen moesten worden ontruimd...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 op 106.9 CFFM First cross I want a Maserati you now <laughs> Early in the morning Your lips, your ass, your waist That bad on your face your body, you're my life blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling.